uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. heeft het terrein van het festival Rock am Ring gisteren ontruimd... toen duidelijk was dat minstens één iemand een backstage-pasje had... waarvan de naam niet klopte met zijn echte naam omdat van deze jongen bekend was dat hij contact had met radicale moslims, werd besloten het terrein te ontruimen. Hij werd aangehouden samen met twee anderen. Nadat was gebleken dat de drie er allemaal werkten, maar de pasjes waren verwisseld, zijn ze vrijgelaten. Volgens de politie is er geen terreurdreiging geweest. Het festival in Nuurburg wordt vandaag hervat. De SGP zal een minderheidskabinet niet steunen als dat op voor de partij gevoelige onderwerpen verkeerde stappen zet. In een gesprek met NRC zegt partijleider Van der Staaij dat hij nog helemaal niet toe is aan een steunbetuiging aan welk minderheidskabinet dan ook. Maar als D66 de ChristenUnie buitensluit, ga ik niet zomaar zeggen, oké, dan steunen we wel een minderheidskabinet. Met voor de SGP gevoelige onderwerpen doelt Van der Staaij onder meer op het voorstel om stervenshulp bij voltooid leven toe te staan en plannen om te kunnen regelen dat kinderen meer dan twee ouders kunnen hebben. De politie heeft nog geen idee waar het 14-jarige meisje Savannah Dekker uit Bunschoten is. Ze wordt sinds donderdag vermist. We hebben gisteren met mensen gesproken om te achterhalen wat voor meisje Savannah is, zegt een woordvoerder van de politie. Voor vandaag staan er volgens de woordvoerder geen grote zoekacties gepland. Ook niet rond de plek in Hoogland, vlakbij Bunschoten, waar haar zwarte fiets gisterochtend werd gevonden. politie heeft geen aanwijzingen dat Savannah daar is. Het weer, regen trekt over het land, verder overwegend veel bewolking. Vooral later op de dag breekt ook de zon door. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Op beide Pinksterdagen vooral landinwaarts kans op een bui, maar ook van tijd tot tijd zon. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. In de Randstad is een vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten 9 kilometer, vertraging ruim 20 minuten.